Jobboot met het NOS-journaal. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband EDE nadat een ultimatum was verstreken... dat was gesteld aan de militairen die vorige week de macht grepen. ECOWAS sluit de grenzen van Mali en bevriest financiële tegoeden. Het land raakt door de sancties vermoedelijk snel door zijn olievoorraad heen. Daarnaast krijgt het waarschijnlijk ook een probleem met stroom... omdat de elektriciteit in dit deel van het jaar vooral van dieselgeneratoren komt. Suriname krijgt mogelijk een waarheids- en verzoeningscommissie. De initiatiefnemers van de amnestiewet willen een artikel daarover toevoegen aan de wet. Dat zeiden ze in de vergadering van het parlement over die omstreden wet. Het voorstel voor een waarheidscommissie is bedoeld als tegemoetkoming aan de nabestaanden van de decembermoorden. Zuid-Afrika heeft ook een waarheidscommissie gehad, in de hoop de kloof te, te dichten tussen blank en zwart. Door slachtoffers en daders in het openbaar te laten spreken over misdaden en wantoestanden tijdens de apartheid. De oppositie in Suriname vindt dat de amnestiewet in strijd is met de grondwet en internationale wetgeving. Er zullen dit jaar met Pasen naar verwachting minder mensen hun vakantie in Nederland doorbrengen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft becijferd dat er zo'n 850.000 buitenlandse toeristen zullen komen. Daarnaast gaan zo'n 450.000 Nederlanders op pad. Vorig jaar ging een recordaantal van ruim een miljoen Nederlanders op vakantie en kwamen er een miljoen buitenlanders. Dat het er dit jaar minder zijn komt doordat Pasen dit jaar vroeg valt. Syrië heeft ingestemd met een deadline van 10 april voor het invoeren van een deel van het vredesplan van Kofi Annan. Dat heeft Annan aan de VN-veiligheidsraad verteld. Hij is speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga voor Syrië. Volgens het plan moet er na het verstrijken van de deadline binnen 48 uur een wapenstilstand komen. De troepen moeten zich dan terugtrekken uit woonwijken en hun zware wapens meenemen.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 Dag, je zegt het goed, je wil niet. Goedenavond Joop. <laughs> Leuk dat je er bent. Hoe is het? Ja, redelijk wel. Nou, dat is mooi. Jezelf, je ziet er ook weer patent uit uiteraard. Ja, ik ben er weer gewoon. Oké. Goed, ik wil niet al te veel kletsen vanavond. Ik heb hele leuke muziek meegenomen. Allemaal nederpop nummers die uh, goed gescoord hebben in die tijd. Dit was eh, in ieder geval Summertime van Brainbox. Een hit uit 1969. En die hoorde ik toevallig eh, gisteren bij een goede vriend van mij. Ik denk, nou weet je wat, die neem ik gewoon lekker maandag mee naar Golden CFM. En dat heb ik dus gedaan en we zijn ermee geopend. We gaan de volgende drie nummers voor u draaien. Henk de Knife en de Jets. Een hit eh, van eh, hun uit 75 is Guitar King. Eh, daarna The Outsiders uit 66. Lying All The Time. En vervolgens Shocking Blue. Ja, wat anders dan Shocking Blue. Uh, de Venus natuurlijk uit 69. Dat kan niet anders. Ja, laat ze maar horen Mo. Gaan we doen. you alive, get alive all the time. Love is blind and it changed the man I used to be.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 En met de grote hit van hun Venus uit 69. Nummer 1 gestaan in de Billboard Hot 100 in die tijd. We gaan door met eh, de Volendamse Cats natuurlijk. Eh, daar komt ze in ieder geval vandaan. Eh, What a Crazy Life I'm Living uit 66. Vervolgens de oudste plaat die we vandaag hebben meegenomen. En dat is Little Ship van de Blue Diamonds. Ruud en Riem de Wolf. En daarna Golden Earring. Daddy Buy Me a Girl. En dat was er in de tijd dat het Golden Earring heet. En niet Golden Earrings. Ja Mo. dat, weet ik toevallig. Dat is historie hè. <laughs> Jawel. Goed. laat ze me horen. Dat gaan we doen. We beginnen met de Cats. sure was for sale. When It's Fun. Want het schiet alweer aardig op. We hebben pas uh, nou, zeven nummers gedraaid. En ik wil nog even lekker doorgaan. Dus we, we beginnen... zijn alweer 24 minuten bezig. dat vind ik ook mooi. Oh. Ja, ja, ja, ja. ja, de tijd. We gaan door met Q65. Eh, Haagse groep met uh, I Despise You. Een behoorlijke hit in 66. Vervolgens Super Sister. Lekkere harde muziek. She Was Naked uit 70. En dan de Beverwijkse Bintangs met Traveling in the USA. Ook uit 1970. like a Beverwijkse Bintangs waren dat Surfing in de USA uit 1970. We gaan naar de jongste plaat die ik heb meegenomen. Ja, ik zie het. Ja. Maar wel degene die zeker weet ook dood is. 100 <laughs> Ja. ja. Hij probeerde te vliegen en dat lukte nee, hem niet. Nee, dat lukte er niet. Want <laughs> we weten waarschijnlijk over wie we het hebben. Ja, maar uiteraard hebben we dan over Herman Brood natuurlijk. Met zijn Wild Romans. En dan een van de mooiste nummers die ik eigenlijk ken in Nederland. En dat vind ik nog steeds Saturday Night. Prachtig nummer. Toch Mo? Absoluut. Ja, ja, ja. <laughs> Even jouw stopwoordje gebruiken. <laughs> Goed, daarna gaan we naar de Sandy Coast. Uh, heb ik ooit gezien in het voorprogramma van The Earring, En dat was zo ontzettend goed. Eh, we gaan luisteren straks naar Capital Punishment. Een hit uit 1969. En vervolgens als laatste van het blokje van 3 After Tea. We'll be there After Tea uit 1968. gezellige muziek bij Golden CFM. Live vanaf het Gasthuisplein, Hoek Kruisstraat nou. Ja, dat klopt. En wat een luxe is dit. <laughs> Ja, voor jou hè? Ik ben gewend de vinyljaren op woensdag en dat wil ik wel heel verspannen. Want aankomende woensdag bestaan we twee jaar. En, dan heb je het over... De vinyljaren op eh, woensdagmiddag tussen 2 en 4. Juist. Die ik met Ruud Jansen doe. En omdat we twee jaar bestaan zitten we live op een eh, locatie. En dat is in de Haltestraat in Café 4 tussen 2 en 5. We hebben een uurtje erbij gekregen. Oh, kijk nou, dat chic zeg. Dus uh, Golden CFM luisteraars, jullie zijn favorieten van oude muziek en goede muziek. Heb je nog een mooie plaat? Neem hem mee en kom aankomende woensdag vanaf twee uur naar Café Mag ik er 200 meenemen? Dat mag. <laughs> Was het in drie uur tijd, denk je? Ik <laughs> ben er bang voor. <laughs> Goed, eh, maar je bent welkom Joop, neem wat leuks mee. Ehm, ja, je weet dat ik eh, op woensdagmiddag eh, training moet verzorgen. En misschien dat ik heel even daarvoor langs suppel, maar ik, dat kan ik niet beloven. We gaan in ieder geval door met, met muziek van de Golden CFM. <laughs> dan gaan we terug naar 73. sorry. Ja, nee, maakt niet uit. Dat is ook helemaal geen probleem. Want ik vind het een heel sympathiek programma. Alleen een week of twee geleden denk ik, hé, wat is dit? Dit is geen, wat was geen Nee, was de cd-dag. Ja, nou, dat was Sam Sexton met de eh, dat, dat nou, was geen daar in de studio en zang live. En, eh, en toch is dat jammer dat je dat niet daar, dat je dat dan doet. Maar goed. Ja, sorry. Dus beslissing van Ruud en dat, eh, dat moeten we respecteren. We gaan terug naar 73. lyrics van Kayak. geweldige groep natuurlijk. Vervolgens Wasted Words uit 65 van niemand minder dan Motions. En dan Zen. Dat een Amsterdamse groep met Get Me Down uit 1969. Jawel. Even in the world they gonna sing? But these are wasted words, only wasted words.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 It could turn out right, and all I hope and long that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Get Me Down. Zen was dat, de Amsterdamse groep uit de tijd van de musical Hair. Ja, Mo, het eh, klokje van gehoorzaamheid, dat uh, tikt alweer. Ja, dat klopt. En nog een paar minuten. Helaas, helaas, helaas. Eh, we hebben, ik heb nog even een leuk nummer. gaan natuurlijk. Ja, maar we hebben toch leuk veel, veel nummers gedaan. We hebben in ieder geval 16 gedaan. We gaan er nog eentje doen. En dat wordt dan tevens de, de, was dat de herkenningsmelodie van dit programma. Heel in het begin, het eerste jaar. Is dat zo? Ja, ja, ja. Okay. Daar hadden we een mooie jingle van gemaakt. Oh ja, klopt. En eh, de, de, technicus de technicus. Eh, ja, die. ja, <laughs> ja. ja. dat was hartstikke leuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment, ja, dat kostte toch weer een extra plaats. En op het einde hadden we ook nog een jingle. Dus dat hebben we toen maar afgeschaft. Laten we in ieder geval nog een keer gaan luisteren. Want ik vind het een ontzettend leuk nummer. Spooky Days Off uit 1969 van de Swing Soul Machine.